Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal heeft een sporthal geopend voor asielzoekers... die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Zo moet worden voorkomen dat mensen buiten het centrum moeten slapen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort... had contact gezocht met andere gemeenten en het Rode Kruis. Rond middernacht was er voor zo'n 40 tot 50 asielzoekers een slaapplek nodig. Dat aantal kan nog oplopen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... Mensen voor wie in Ter Apel geen plek is... worden met bussen naar de sporthal in Stadskanaal gebracht. Het Rode Kruis heeft daar 100 veldbedden neergezet. Eerder op de dag sprak het COA van een noodsituatie. Alleen gaande mannen konden niet meer naar binnen... omdat het centrum in Ter Apel vol was. De man die zondag met een wapen werd gezien bij de golfbaan van presidentskandidaat Trump... is in 2019 al eens onderzocht door de FBI. De inlichtingendienst kreeg toen een tip dat hij als veroordeelde pleger van een strafbaar feit een vuurwapen had. De FBI onderzocht de tip, maar sloot de zaak toen er niet meer informatie kwam. De man, Ryan Wesley Rout, verscheen afgelopen dag kort voor een federale rechter... waar de eerste aanklachten tegen hem werden bekendgemaakt. Hij wordt in elk geval aangeklaagd voor twee overtredingen van de wapenwet. Het aantal mensen dat is omgekomen door de overstromingen in Centraal-Europa is opgelopen tot 18. Roemenië meldt 7 doden, Polen 5 en Tsjechië en Oostenrijk ieder 3. De Tsjechische regering heeft besloten om zeker tot eind oktober het leger in te zetten om te helpen. 2000 militairen kunnen worden opgeroepen om de hulpdiensten te ondersteunen. Door het stijgende waterpeil in de Donau bereiden Slowakije en Hongarije zich ook voor op overstromingen. Het weer, een afwisseling van opklaringen en wolken vannacht. Het blijft droog bij 10 tot 14 graden.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 Langere tanden, wat Watermuren, wat verhuren. Bijna zon weinig zon en veel behang. En ik kan het niet, ik kan het niet. morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag.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 So, baby, you gotta ask for more. You gotta ask for more. Slips away, slips away slips away. Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad.